In de fabriek worden antistoffen uit plasma gehaald en geconcentreerd. Een ampul met de stoffen kan preventief of direct na een infectie worden toegediend om weerstand te krijgen. Dat moet steeds opnieuw, omdat de antistoffen uit het lichaam verdwijnen. Via de site coronatest.nl zijn in één dag ruim 4200 testafspraken gemaakt, meldt de GGD. De site van de overheid ging gisterochtend online. Op de site kan ook na de test de uitslag worden bekeken. Via de telefoon werden gisteren ruim 15.000 afspraken gemaakt. Vorige week waren dat er op dezelfde dag ruim 18.000. De gemeenteraad van Amsterdam komt een week eerder terug van zomerreces... in verband met het stijgend aantal besmettingen in de stad, schrijft het Parool. Ook het afschalen van het contactonderzoek van de GGD zal worden besproken. Op verzoek van VVD en CDA is er waarschijnlijk volgende week donderdag een debat. Het CDA zegt geschrokken te zijn van de capaciteitsproblemen bij de GGD. Gisteren meldde het RIVM dat er in een dagtijd 111 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in Amsterdam. Op hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst hebben de democraten Biden en zijn runningmate Harris uitgehaald naar het coronabeleid van president Trump. De oorzaak dat het virus in de VS zo hard toesloeg is volgens hen dat Trump de uitbraak niet meteen serieus nam. Dat krijg je als je iemand kiest die niet geschikt is voor de baan, zei Harris. De eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst van Biden en Harris was zonder publiek. Alleen familie, campagnemedewerkers en journalisten waren welkom. Het weer, zon en wolkenvelden en een toenemende kans op buien met onweer, hagel en veel regen.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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zuid. Live, dit is ZFM. you like to come and try my style? something from the wildest side. Life without a care, a sweet sensation in the air. You can come and fill your fantasy. Everything Basic, Jazz in the House. Goedemorgen, voor 13 augustus, 11 uur 9. Dit is ZFM in de ochtend. Mijn naam is Walter Sands, ik ben nog tot 12 uur bij je. En ja, ik heb meteen een prijsvraag voor je. Afgelopen zaterdag luister ik naar Wilco Toepak in de ochtend. En eh, die draaide een plaat. Ik ga nog ook zo draaien, Green Tea Peng. En daar zit een intro in en we weten niet van wie dat is. Dus, herken je het intro? Um, wat, we doen op de ouderwetse manier. Stuur een briefkaart naar ZFM Zandvoort, postbus 436 2040 AK Zandvoort. Dus ZFM Zandvoort, postbus 436 2040 AK Zandvoort. En dan willen we graag een briefkaart met het antwoord op de vraag van... van wie is dit intro? for balance, praying for clarity. March strip me naked. Take this identity, tell me it's unity. In La Kesha, Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. March strip me naked. Take this identity, tell me it's unity. In La Kesha, Lakin, I am you, you are me. I wear clothes I like to hide, so no one knows what I'm made from. Deep in my soul, taken from home, so far we strode. Deep in these roads, think we control this shit, we don't. But fuck, we could. I wish we would throw away these phones, get a bit more holy, see the world more slowly. Take test my roses, searching for balance, praying for clarity. Mars strip me naked take this identity, tell me it's unity. In La Kesha, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Marsh strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In La Kesha, I am you, you are me. See, all I know is that I know nothing at all, this shit is so mystical, magical And no we don't know our potential How could we when they lie, they cast spells and they drive Dropping bombs from the skies like we are not stars Inside me there's a war Peng. Human heet nou, eigenlijk is het human. Nou ja, goed. Ik hoorde het eh, bij uh, Wilco Toebak in de ochtend, op zaterdagochtend. En ja, van wie is nou dat intro? En ze dachten dus dat het Sergio Mendes was. Maar nou ja, dit is Sergio Mendes, maar dit is hem niet, dit is niet dat intro. Maar wel een leuke plaat. En zometeen daarna ga ik eh, bellen met Jaap Koper. En dan gaan we het over heel andere muziek hebben. Namelijk muziek uit Alternative FM, wat vanavond weer tussen 8 en 10 is. Dat naar deze plaats. Dus Jaap, ga maar vast zitten bij de telefoon. samen met Stevie Wonder nieuw uitgebracht. En dat is van die muziek waarvan ik zeker weet dat we die niet in Alternative FM vanavond zullen horen. Nou, het is uh, eh, Toets Tielemans lijkt het wel, joh. Het is eh, Stevie Wonder. Eh. Oh, is dit Stevie Wonder? Ja, samen met Sergio Mendes. Oké, oké. Ja, ja, ja. Maar dat zul je niet horen in uh, Alternative FM, denk ik. Nou, dat kan, dat, kan, het kan wel eens, als dat een beetje goed esthetisch verantwoord is, dan, dan, kan het er wel in zitten. Dat, dat zou zomaar kunnen, maar goed. en als ze in de regio zijn toevallig en als ze toevallig in de regio aanwezig zijn. Ja, nou ja, goed, weet je, eh, dat, eh, dat, dat, dat kan. Maar eh, muziek kan... nou, we hebben ik heb het vorige week nog met David Molenburg over gehad. Crossover is misschien wel het mooiste wat er bestaat. Want dat is het, het meest creatieve wat er in de muzikant kan schuilen, weet je. Als je iets met, met jazz zou combineren met een andere soort muziekstijl, bij wijze van spreken. Dat, dat, dat is de uitdaging en daar, ja, daar hebben we het vorige week over gehad. Ja, ja. ja, voor de luisteraars die, eh, die even denken, waar gaat dit allemaal over? Aan de telefoon heb ik dus Jaap Koper. Het gaat over eh, Alternative FM, het programma tussen 8 en 10 op de donderdagavond. Ja. En eh, vorige week had hij inderdaad David Molenburg, onze burgemeester, hier in de studio. En hebben ze gewoon twee uur lang zijn muziek gedraaid. En dat was een ontzettend leuke uitzending, Jaap. Niet alleen zijn muziek, hoor. Nee. Maar eh, hij zat meer namens zichzelf dan als burgemeester. Ja. Dus dat, uh, Heel erg leuk. Eh, ja, kijk, er zijn, er zijn altijd even twee dingen die je dan even gewoon voor ogen moet houden. Hij is burgemeester, dus het ambt. Dan is hij gewoon met u aan te spreken. Zoals ik dat ook met mijn interview heb gedaan gisteren. Maar zoals vorige week, ja, dan is het gewoon de muziekliefhebber David Molenburg. En dan is het gewoon een persoon. Ja, en het was ook heerlijk om te zien op de, webcam van de studio... hoe hij heerlijk onderuit, zwingend hier af en toe door de studio ging. Dat was echt heel erg leuk we hebben het ook eh, erover gehad eh, door te zeggen van ja, hij kon even zichzelf zijn. Even gewoon eh, los van het feit dat hij gewoon een, een, dorp moet besturen. En dat is toch al heel erg lastig deze dagen. Dus, ja. dus wat dat er gaat, benijd ik hem niet hoor. Nee, absoluut niet. Nee, dat, dat, hij, ik, ik, ik hoorde het ook ergens in een bijzin in het interview... dat wij donderdagmiddag met hem hadden. Dat hij zei van ja, en dan zijn er ook van die gemeenten... waar in de zomer niks gebeurt. Nee. Maar, hij heeft nou uiteindelijk gekozen voor deze job. Ja. dan moet je dus ook op een gegeven moment ervoor gaan, denk ik. Ja, en volgens mij, volgens mij doet hij het prima. Ja, ja dat, dat, eh, dat, die indruk krijg ik wel. Maar goed, eh, het is, eh, dat was vorige week. Ja, wat ga je vanavond doen, Jaap? vanavond moet ik eventjes mijn lijstje er even bij pakken. Nou, het is een reguliere uitzending en volgens mij heb je telefonische interviews. uitzending, ja. ja. Het is, nou, er, zitten, er zitten de twee telefonische interviews in. Ja. Eén eh, van Willem mee. Dat, eh, daarachter, daar schuilt eh, Willemijn van Helden. Dat is de mhm. dame die erachter schuilt. zij komt geloof ik uit de omgeving van Leiden. Maar ze mag ook weer wat concerten gaan geven. Ondanks dat we dus nu te maken hebben met lijkt wel wat uitbraken rondom het zeewoord. dat is één kant. de andere is een telefonisch interview met een radiocollega. Die op zaterdagmiddag actief is. Mhm. dat is Willem de Waard. Die doet het programma Zwaardvis wijkt iets af wat, eh, wat wij doen. Want eh, hij, eh, even, even voor de duidelijkheid, doet hij bij ons, dat doet hij bij Radio Capella. Bij Radio Capella doet ja. hij dat. Ja, dat, is, dat, dat zal ik er even bij zeggen, want anders denken de mensen, ik heb nooit van die man gehoord. Nee, dat doet Rob toch altijd op zaterdagmiddag bij jullie? Willem de Waard zit op zaterdagmiddag bij Radio Capella een, een soort alternatief programma te doen. Daar zitten ook wel wat klassiekers tussen, die je ook niet alledaags meer hoort. en hij doet ook wel iets met, met Nederlandse producties uit die, eh, uit die wereld. Dat doet hij ook. En eh, we vinden het wel leuk om eens even, een, eh, ja, om even een, beetje, beetje bij de buren te kijken en hoe hij dat aanpakt. En dat, dat, is, dat is een beetje de strekking van het verhaal. Nou, er zitten dus ook wat onderdelen in. dan lees ik de Polyframes. Ja. dat is een Noord-Hollandse band. De bedoeling is dat wij, dat, dat wij volgende week er iets mee zouden gaan doen. Maar ik zeg erbij, het is nu onder voorbehoud. Ja. En dat, eh, dat, dat ga ik eh, later waarschijnlijk nog naar buiten toe brengen. Maar voorlopig eh, zeg ik er even een keihard voorbouw voorbehoud op. En waarom zeg ik dat? dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen hier in Zandvoort. Eh, met die eh, kleine brandhaartjes die aan het ontstaan zijn. En eh, we willen gewoon niet dat, dat er wat gekke dingen gaan gebeuren. Dus, dus we zijn er eigenlijk ook een beetje ook op ons hoede in, in dat opzicht. Ja. Dus, het, dus ik neem al een voorschot. Het staat waarschijnlijk op losse schroeven. maar wat wel is, is dat ze een single presenteren. die komt morgen komt die online en zal die ook op muziekplatformen te horen zijn. Die, die, van die single van de Polyframes. Niemand heeft ervan gehoord. Maar ja, dan moet je maar vanavond luisteren. De single heet overigens Lunacy. Eh, die eh, wordt eh, bij ons als eerste gedraaid. dus dat is dan weer een primeur. Want vorige week hadden we er dus ook één, nee, zelfs twee. Ja. en die, zitten, die nummers zitten er ook in. aandacht voor Emmy. En zij heet voluit Emmy van Boven. Eh, eh, doet een, eh, een opleiding aan het Conservatorium Halen, Dus dat is de In Holland Conservatorium. En zij heeft een debuutalbum gemaakt. Power Woman heet dat. En daar, daar, draaien we wat van. En dan is er ook nog aandacht voor sterrenweldering. <laughs> Nog ook niemand eh, die eh, wat, eh, maar als je het hoort, het is betoverend. dan natuurlijk het werk wat ik vorige week als primeur heb gekregen. Joey Vriend en onze eigen Wendy Moore. Ja, die mocht ik niet draaien vorige week. Daar ja, had jij de primeur van. Maar ik heb hem wel staan hoor, voor zometeen. Ja, maar die, die, dat, dat, is, dat is gewoon een goede single die Wendy heeft afgeleverd. zeker als je bedenkt het verhaal wat erachter steekt. Dan denk ik, ja, het is ook nog ehm, een, een, song met een lading. En dat is er gewoon al heel erg eh, belangrijk dat je dat ook eh, laat horen. Eh, dan I Took Your Name, dat is Chris van de Ploeg, huis daarachter. Een tijdje terug had ik ook met Ethan Huizen een gesprek. de man die bezig is geld op te, halen om zijn album op vinyl uit te brengen. Mhm. dat is Ethan Huis, de Doldrums heet het nummer. Lea Rai, die komt weer hier uit de buurt. LS staat erop. Rowan is ook een Noord-Hollandse band. Fridolijn. en ja, hij ontbreekt ook weer niet. Ruud want als jij op een gegeven moment eh, weer eh, in de belangstelling komt staan met een song wat over rode vlaggen gaat en eh, muien, dat, dan mag je hem ook wel weer draaien, vind ik. Want daar zit dan natuurlijk ook de boodschappen eigenlijk in verstopt. van, van ja jongens, de, de zee is gewoon gevaarlijk. En Ruud draagt dat ook uit. en ik vind dat je dan op een gegeven moment daar ook wat mee moet doen. stevig werk, Operation Hurricane, Charmer's Eye, The Arters, The Bohems, Cuckoo, Penthouse en het lichte werk. Dat is van hier ook weer iemand uit de buurt, Fabiane Dammers. Wat een vol programma, Jaap. Lukt dat allemaal in twee uur? Ik ga mijn best doen. Als ik eh, wat meer mijn snater uh, dicht houd, dan moet het wel lukken. <laughs> ja, nou, anders pak je gewoon weer een uurtje bij. Dat heb je wel vaker gedaan. Ja, nou, dat, eh, dat gaat niet zomaar. Hè. Dus we moeten het altijd even keurig netjes overleggen natuurlijk. Ja, precies. Goed, Jaap, ehm, ik heb twee platen klaarstaan. Ja, drie. Verliezen we die draai straks. En die zijn straks. Ja, ehm, heb ik Garbage. I'm Only Happy When It Rains. Wat ik eigenlijk best wel toepasselijk vind op dit moment. Nou, ik niet. Ja, ik vind eigenlijk wel heel erg aan regen toe hoor op dit moment. Ja. Maar dan wordt het die andere plaat. Dat is een lekkere foute disco plaat. Een beetje niet jouw Rob Harms plaat. Rob Harms plaat? Ja, Colonel eh. Abrams. I'm not gonna let you get... Ken je nog? Eh, van uh, Colonel Abrams? Ja. Oh, nou, laat maar horen. Dat vind ik altijd leuk. Het leuke is, ik was hem ook helemaal vergeten. Maar er is een serie van Spike Lee... Uh, She Gotta Have It. En dat speelt helemaal in die tijd, in de jaren 80. En daar zit die plaat in. En als mensen die serie gezien hebben, dan weten ze ook wat er gebeurt met dit nummer. Dat is echt te gaaf. Maar goed, dat moet je maar kijken. ja dankjewel. Ja. Ehm, veel plezier vanavond. Maak een mooi programma van. Is goed. Dank, Hoi. taking abuse from you was too much. It seemed this love I've given you was not enough. Colonel Abrams, not gonna let you get zoiets. Vanavond dus Alternative FM van 8 tot 10. Luister daarna met Jaap Kopen, Echt een leuk programma. Gaan we door met de muziek van 2019. De nieuwe Dua Lipa. Samen met Bad Bunny. Dit is hem. Un Dia. You're deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know, you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know, you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. soy para ti y tú eres pa' mí. Nunca me el de querer. Enger Kontakt zwischen Menschen führt leicht zur Ansteckung. Wenn wir alle mehr Abstand halten, kann sich das Coronavirus nicht so leicht verbreiten. Schon diese einfache Maßnahme verlangsamt die Ausbreitung. Lasst uns runterschalten und auf Abstand gehen. Lucifer, son of the morning. I'm gonna chase you out of earth. iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil man, but him can't choke it on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip, I gone with him hand iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Max Romeo en de Upsetters. Chase the Devil, 1976 al. En ja, je kent dat natuurlijk. Het klinkt zo bekend. Ja, dat is dat nummer van de Prodigy. En die hebben er een totaal andere versie van gemaakt. Goed, die hoor je misschien wel een keer ergens op de zaterdagavond. Ehm, het is eh, iets, eh, ja, iets later dan normaal. Het is half twaalf geweest. Tijd voor Jazz is niet eng. vandaag natuurlijk in Jazz is niet eng. Een, eh, een keus van mijn moeder die deze week 75 geworden is. Het eerste uur hoorde je al haar playlist. En hiervoor heb ik natuurlijk ook een nummer gekozen. Eh, en dat is uh, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En de grap is, zij heeft ze gewoon live samen gezien ergens in de jaren 60. En nog leuker, mijn oma heeft Louis Armstrong op straat gewoon omver gelopen Ze keek niet uit en ze liep boem zo tegen Louis Armstrong op. Goed, dat is het verhaal achter deze plaat. Louis Armstrong, Why Can't We Be Friends? story ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust! This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, Can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh! This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school what a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna take me down. Say, can we be friends? En daarvoor hoorde je Jazz is niet eng. Ella Gerald en Louis Armstrong. En luister ook naar onze jazzprogramma's. Dit is zondagochtend van 10 tot 1. En dat is echt de moeite waard. Goed, dan hebben we op, don, op dinsdagochtend hebben we een nieuw eh, programma tussen 10 en 12 hier bij ZFM. Dat is LSP Radio. LSP staat voor Loogman, Stui en Paardenkopen. En dat is echt hilarisch. Drie vrienden hier uit Zandvoort die anekdotes vertellen, muziek draaien... En eh, ja, het is, het is gewoon echt heel erg leuk. Zoals ze zelf zeggen, veel zin en onzin. En wat mij betreft een kans hebben voor de Gouden, Radio Radioring. Maar onderdeel daarvan is een uh, column die Tino Stuy altijd doet. En eh, afgelopen dinsdag had hij ook een hele mooie gemaakt over, over Loetje. En ja, waarom heet Loetje eigenlijk Loetje? Daar vertelt Tino over in de column. De column van Stuy. Loetje. Papa, waarom heet dit restaurant eigenlijk Loetje? En waarom zijn er zoveel van? Chic Overveen en ordinair Amsterdam doet het er goed om ons heen. Ik daal een jaar of twintig af in mijn geheugen. De baai van Cumulubuku ligt er vredig bij. Het is kristalhelder water langs de rotsachtige Turkse kust. Op de bodem van de baai zien we vanaf ons motorjacht... door de zachte blauwe rimpeling door... een tegelmozaïek op de vloer van wat ooit een badhuis van Cleopatra moet zijn geweest. Tenminste, dat zeggen de lokale bewoners. Geloof je het zelf? hoor ik een knallende stem vanaf het dek van de aangrenzende bootschallen. En die houdt de keet verder voor het schijnt van Julius Caesar. We zijn op motorjachtflottier met een vijftal drijvende campers. Uitgevaren vanaf de jachthaven van Marmaris. Mijn vriend en cameraman en ik hebben een nutteloze klus geaccepteerd. Tegen kosten inwoning en een onbeschofte onkostenvergoeding... maken we een commercial voor een botenverhuurder. En dit is de eerste stop van onze weektrip. Het is het seizoen en boterbaas Rob heeft de crème la crème van de Nederlandse reclamewereld... tegen een vriendenprijs uitgenodigd om te netwerken op het water. De heren snorkelen driften rond het badhuis... en poseren voor onze camera als welwillend vakantiemodel... voor een reclamefolder die wij maken. Voor wat hoort wat. De booteigenaar legt me uit dat hij een beetje de hele bar van Café Loetje in Amsterdam heeft uitgenodigd. Daar zitten tussen de middag gewoon de grote bazen van FT, GHB en KLD, hoe die bureaus nog mogen heten, aan de bar voor een lunch en doen daar zaken. Onder het wakend oog van de man met de harde stem... die zich bij mij keurig voorstelt als Loetje, de baas van Café Loetje. De kontjes van de boot worden die middag tegen elkaar aangelegd... zodat er een groot drijvend terras ontstaat. We gaan borrelen midden op zee. Niemand minder dan Ton Vagel houdt een wijnpraatje. En blijkt een fantastische wijn te hebben ontkurkt. Eén voor één komen de reclamegoeroes weer aan boord voor de lunch. Een natte zwembroek en een dikke pens. De man met de harde stem en onvervalst mogelijkste tongval... tovert een plastic tasje met ossenhaas en blokken boter tevoorschijn. Hij vertelt vertelde hier en daar wel moest uitleggen aan douaniers... waarom hij een kilo's biefstuk in zijn handbagage mee wilde nemen naar Turkije. Ik begrijp nu dat het natje en het droogje, heel Hollands... zijn meegenomen door Loetje en zijn compaan Ton Vagel. In de veel te kleine kombuis van een van de motorjachten... bakt deze Loetje in zijn eigen koekenpan de ene biefstuk naar de ander. Iemand die zegt dat Loetjes biefstuk overal hetzelfde smaakt de McLoetje, zeg maar. Het is mijn allereerste kennismaking. Het is een prima biefstukje. Daags na de excellente lunch duikt de man met de luide stem... in een wildvreemd restaurant in een Turkse kustplaats ongevraagd de keuken in. Helpt de kok een biefstuk afsnijden. En inderdaad, ook deze smaakt, geheel zoals Loetje voor ogen stond. Hij laat me als bewijs een stukje proeven. Inmiddels zijn de Guy en mijn compaan Guy, uh, Loetje en mijn compaan Guy... mij wel uit het juiste hout gesneden. Dat wil zeggen, hij spreekt mij voornamelijk aan met zwerver. Volgens zijn vrienden betekent dit dat je door de ballotage bent bij Loetje. Wanneer Loetje aardig tegen je doet, heb je een probleem. Loet voor intimie excelleert in het vakkundig beledigen van hen die hem lief zijn, blijkt al snel. Fileren is niet voorbehouden aan doodvlees alleen. De biefstukkeizer neemt de derde avondtijd voor een gesprek... na mijn tijdje afgelegd te hebben. Zijn ogen prikken me aan en hij opent met... je houdt wel van verhaaltjes, toch? En hij vervolgt uitkijkend op de prachtige koningsgraven van Fethiye... een jongensboeken van de openingszong luidt... mijn moeder was dus een temeier. Aan de andere kant, ieder goed verhaal begint met een pakkende zin. En dit is er een. Passages over hoe hij zijn broer tussen rondvliegende kogels uit het Vreemdelingenlegioen heeft gered... worden afgewisseld met smeuïge anekdotes over zijn leven als slager en horecakoning. Het wordt een avond om nooit te vergeten. Net als de volgende bezoek in Nederland aan mijn nieuwe vriend Loetje. Ik bezoek zijn restaurant op de hoek van Johannes Vermeerplein in Amsterdam... waar de biefstuk net zo smaakt als in de baai van Cumlibucu. Nu gemaakt door zijn zoon die de zaak overnam. En dan maakt het leven grote stappen in de wereld van de biefstuk van Loetje. Bedrijfsuniformpjes, een keten van Loetjes op hippe plekken, business booming. Loetje is de kolonel van de KFC. Slimme zakenmannen rollen het concept vervolgens uit. Maar niemand weet meer wie Loetje was, lijkt het. Nergens hangt zijn foto. Niemand vertelt zijn verhaal. En ik hoor nog steeds die harde stem van Loetje Klinkhamer.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 En wanneer komt hij dan? Hij komt nu, Jaap. Hier is hij. Verline met Alleen. alles zacht, het kan maar niks te hard. Alles hapert, alles zwart. het eind van dit programma. Het is eh, bijna 12 uur. Rest me te zeggen dat er eh, morgenavond geen weekendprogramma eh, programma is. Tenminste, geen Welkom in Zandvoort. Uh, het programma doe ik altijd met, met Christel. Maar Christel is heel druk met de beach clean-up. ze werkt voor uh, Liefst Zandvoort. En die zijn heel druk daarmee. Goed, luister vanavond wel naar Alternative FM natuurlijk. Straks hebben we lunchroom. En wat ook heel erg leuk is, morgenochtend Jaap en Maya Funnekotter. En dat is een eh, toeristisch programma voor al onze gasten hier in het dorp. En eh, ja, ik ben er dan donderdag weer.